Die hebben dan vaak al een kleine cryptomunt zelf in handen. Dus het gaat niet om bitcoin of dat soort grote munten... maar echt kleinere munten waarvan je makkelijker eh, de waarde kan manipuleren. En dan doen ze er alles aan om heel snel die waarde op te pompen. Terwijl ze al weten dat de waarde zo gaat instorten... dan verkopen ze snel en dan dumpen ze dus eigenlijk dat verlies op De Nederlandse toezichthouder kan daar niks tegen beginnen. Digitale valuten zijn populair omdat ze flink meer waard zijn geworden. De bitcoin bijvoorbeeld. De Europese Commissie onderzoekt of er beter toezicht kan komen. Bij KLM gaat het financieel nog steeds niet lekker. In de eerste drie maanden van dit jaar leden ze anderhalf miljard euro verlies. Niet zo gek natuurlijk. Er zijn nog steeds veel minder mensen die het vliegtuig pakken. Verlies is wel minder dan aan het begin van de coronacrisis. Volgens KLM komt dat door bezuinigingen en overheidssteun. Er wordt een bijzondere fles wijn geveild. Een Bordeaux die twee jaar geleden een tripje naar het ruimtevaartstation ISS maakte. Het was sowieso al een duur wijntje, 3.000 tot 5.000 euro voor een fles. Maar een dik jaar gewichtloosheid heeft hem helemaal exclusief gemaakt. De fles moet 1 miljoen dollar gaan opleveren. Een spannende dag in Schotland. Daar zijn parlementsverkiezingen. De onafhankelijkheidspartij lijkt weer de grootste te worden. En als die de absolute meerderheid krijgt... komt de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk een stapje dichterbij. Zover is het nog niet, vertelt correspondent Tim de Wit. Er kleven heel veel nadelen aan, eh, economisch gezien. Maar ook dat is iets, dat merk ik ook echt in Schotland... dat is bijna minder belangrijk dan het gevoel van... weer onze eigen keuzes mogen maken... en onze eigen politiek vooral kunnen voeren. De Britse premier Boris Johnson zal de verkiezingen aandachtig volgen... want hij wil niet dat de Schotten vertrekken. Het weer steeds meer wolken in het zuiden, daar regent het ook behoorlijk. In het noorden ook wat zon met kans op een bui. Het is een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... want er liggen bandenresten op de weg tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. De rechterrijstrook is daarom dicht en de vertraging is een kwartier.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 Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop in. Downstairs! 905 in the evening I'm all up in my feelings So call your phone cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep when we're loving it up for you.